Ze prees Mandela als een moreel leider wiens overlijden mensen over de hele wereld geraakt heeft. Premier Rutte wees op de speciale band tussen Mandela en Nederland. Voor hem was Nederland niet het land van het gehate woord apartheid, maar juist van de strijd daartegen, al dus de premier. Staatssecretaris Teven volgt de uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Volkert van der Graaf op proefverlof moet. Teven zegt dat deze uitspraak weinig of geen ruimte laat en dat hij die heeft te volgen. Premier Rutte wijst erop dat het een uitspraak is van een onafhankelijke rechter. Hij voegt eraan toe dat hij zelf tegen proefverloffer van de graaf is. De Verenigde Naties beginnen met een luchtbrug om slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië te helpen. Vanaf donderdag vertrekken vrachtvliegtuigen met hulpgoederen uit Noord-Irak. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN is het voor het eerst dat dit vanuit Irak gebeurt. Tot en met zondag wordt er zeker twaalf keer op en neer gevlogen naar Al-Hasaka in Syrië. Volgens de VN zitten er nu ongeveer 10.000 gezinnen in de stad die dringend hulp nodig hebben. In Syrië zijn twee Spaanse journalisten ontvoerd. Dat gebeurde al op 16 september, maar werd stilgehouden omdat er gesprekken liepen met de ontvoerders. Het gaat om een verslaggever van dagblad El Mundo en een freelance fotograaf. Ze zijn ontvoerd door een organisatie die banden heeft met Al-Qaeda in de buurt van de grens met Turkije. Vier leden van het Vrije Syrische leger, die de Spanjaarden beschermden, werden ook meegenomen, maar zij zijn later vrijgelaten. El Mundo heeft de ontvoering nu gemeld omdat de onderhandelingen niet willen vlotten. Het weer overal droog en flink wat zon. De temperatuur ligt rond 7 of 8 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en dan koelt het af tot rond het vriespunt.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 Er zijn er drie rijstroken dicht. En verder een lange file op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Maasdijk en Maasluis, 5 kilometer. Komt door bergingswerkzaamheden. Ze zijn daar bezig met de vangrail... en daardoor is bij Maasluis de linkerrijstrook dicht.